Zampersen met het NOS-journaal. Bij de ontvoering op een katholieke school in Nigeria zijn 215 leerlingen meegenomen, meldt een lokale christelijke organisatie. Ook zijn 12 leraren ontvoerd. Het was al bekend dat er tientallen mensen waren meegenomen, maar een exact aantal was nog niet duidelijk. In de nacht van donderdag op vrijdag kwamen gewapende mannen de school in en namen de leerlingen mee. De kinderen zijn nog altijd spoorloos. Ontvoeringen in Nigeria zijn vaak het werk van criminele bendes die losgeld willen. De eerste ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en de nieuwe burgemeester Mamdani van New York is opvallend gemoedelijk verlopen. De twee spraken elkaar in het Witte Huis op verzoek van Mamdani. De democraat uitte in zijn campagne harde woorden over president Trump. Die had Mamdani onder meer een volslagen idioot genoemd. Maar tijdens de ontmoeting ging het vooral over gezamenlijke doelen... zoals betaalbare huisvesting en het terugdringen van de criminaliteit. Opnieuw is er op een pluimveebedrijf vogelgriep ontdekt. Dit keer in Streefkerk, in de Alblasserwaard ten oosten van Rotterdam. Het gaat om een biologisch bedrijf met 16.000 dieren. Die worden afgemaakt. De afgelopen weken is op meer plekken in het land vogelgriep ontdekt. Honderdduizenden dieren zijn al gedood. In Canada is een groep schoolkinderen aangevallen door een beer. Er zijn elf gewonden, twee zijn in kritieke toestand, onder wie de leraar van de klas. De aanval was op een wandelpad in de provincie British Columbia. De grizzlybeer die aanviel was volgens terreinbeheerders agressief. Het is niet bekend wat er vooraf ging aan de aanval. Het weer. In het noorden en westen kan een winterse bui vallen.